over het stikstofbeleid. Eigenlijk ben ik eh, wel bevestigd in heel veel wat wij al zeggen. Eigenlijk zegt de Europese Commissie, we moeten goed voor de natuur zorgen. Waar de natuur achteruit gaat, dan moet je direct maatregelen nemen. Nou, ik heb ook eh, tegen uh, Caroline gezegd, heel duidelijk... dat er zijn andere methoden denkbaar... Maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt. Want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem. Van de Plans willen terugdringen van de stikstofuitstoot op een andere manier aanpakken dan boeren gedwongen uitkopen. Complotdenker Misha Kat krijgt twee jaar stel. Die heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan opruiing en bedreiging. En riep onder meer op om RIVM-baas Jaap van Dissel te bedreigen en te ontvoeren. Omdat hij lid zou zijn van een satanistisch pedonetwerk dat zich bezighield met rituele kindermoorden. Door zijn oproepen kwamen er ook tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in Bodegraven... om daar bloemen te leggen op de graven van kinderen. En als je denkt dat jij vandaag moeilijk op gang komt na het lange paasweekend... denk dan maar even aan Rachel uit Rotterdam. Ze wilde vanochtend naar haar geparkeerde auto gaan... toen ze erachter kwam dat die half was weggezakt in een groot sinkhole. Ik hoorde gewoon een hele hoop lawaai, dus na een half uurtje ongeveer, ben ik toch maar gaan kijken... En toen, eh, ja, toen zag ik dat alles onder water stond en de auto al eh, half weggezakt. Ik was zelfs nog bang dat hij eigenlijk om zou vallen en echt helemaal eh, met de zijkant erin zou vallen. Ja, de sinkhole is ontstaan doordat er vannacht een waterleiding is geknapt. Daardoor is er onder de grond allemaal aarde weggespoeld en ontstond er een gat van wel 4 bij 5 meter. Het weer, flink wat zon, maar ook wat wolken. En dat kan hier en daar zorgen voor een buitje. Gaatje of 13 vandaag en morgen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij Knop en Raasdorp.